Renate Kok met het NOS Journaal. Voormalig Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie Paul Cliteur krijgt steeds meer kritiek. Zowel binnen als buiten de partij zijn er verwijten dat hij te weinig zou hebben gedaan tegen antisemitisme bij Forum. Cliteur is hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar hij ook Forumoprichter Baudet begeleidde bij zijn promotie. Volgens rector Magnificus Stolker raken de verwijten Cliteur persoonlijk, omdat hij zich solidair verklaarde met Baudet en diens ideologische lijn. Volgens Stolker moet Cliteur daar afstand van nemen. Cliteur liet vandaag via LinkedIn weten dat hij alleen de ideologische lijn van het verkiezingsprogramma van Forum onderschrijft. In Parijs, maar ook in andere Franse steden... hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor persvrijheid en tegen politiegeweld. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... waren er in Parijs al 46.000 mensen op de been. De protesten verliepen over het algemeen vreedzaam. Alleen in Parijs braken aan het einde van de demonstratie gevechten uit... tussen politie en actievoerders. 23 mensen raakten daarbij gewond. Bij noodweer op Sardinië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Ze werden in een auto verrast door een modderstroom, meldt de publieke omroep RAI. Zeker twee mensen worden nog vermist. De slachtoffers komen allemaal uit een bergachtig gebied in het noorden van Sardinië. Uit voorzorg waren bewoners van een lager gelegen deel van de plaats al geëvacueerd. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen om binnen te blijven. De elektriciteit en het telefoonverkeer zijn uitgevallen. En ook voor morgen is er zeer slecht weer voorspeld. In Raamstonkveer heeft de politie drie jongens opgepakt vanwege zware dierenmishandeling. De jongens van 15 en 16 plaatsten filmpjes daarvan op internet. Te zien was onder andere dat een egel in een put werd geduwd en een kat aan zijn staart het water in werd gegooid. De filmpjes werden massaal gedeeld, inclusief de namen van de verdachten die daarop weer bedreigd werden. De jongens zijn inmiddels aangehouden en worden nu verhoord. Het weer opklaringen op veel plaatsen vriest het ook een graadje. Morgen dan geregeld zon en fris met maximaal 4 graden.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 Got a penthouse near Rodeo, off the stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey, tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm rock star, pack up doors, tipping wall, hey. Add up ball, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, ayy shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting hot to island in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give nigga head in my raps.